Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar cel en tbs tegen de man die vorig jaar brand stichtte in een woning in Kuik. Daarbij kwamen een moeder en haar dochters van 14 en 17 jaar om het leven. Volgens het OM stak de zwakbegaafde Denier het vuur in de woning met voorbedachte raden aan. Hij zou ruzie hebben gehad met de jongste dochter. De man werd op de dag van de brand aangehouden. Hij was verderop in Kuik in een zendmast geklommen. De Oekraïense oud-premier Timoshenko wil president worden. Zaterdag kiest haar partij een kandidaat voor de verkiezingen van mei. Als ze wordt gekozen neemt ze het op tegen onder andere oud-bokskampioen Klitschko. In de peilingen staan ze op gelijke hoogte, maar achter miljardair Poroshenko. De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zich kritisch uitgelaten over de uitspraken van Geert Wilders over Marokkanen. Zonder de naam van Wilders te noemen zei ambassadeur Broas dat het uitsluiten van zo'n groep indruist tegen de gedeelde waarden van Nederland en de Verenigde Staten. Zijn uitspraak is opvallend omdat diplomaten meestal terughoudend zijn met het geven van commentaar. Het incident met leden van de beveiligingsdienst van president Obama speelde zich toch af in Hotel Huis ter Duin. Drie beveiligers werden geschorst nadat ze dronken uit Amsterdam waren teruggekomen. De Washington Post schreef dat het gebeurde in Huis ter Duin, maar het hotel ontkende. Nu blijkt dat hotelpersoneel het incident niet aan de leiding had doorgegeven. De wolf krijgt in Nederland een wettelijk beschermde status. Er mag dus niet op wolven worden gejaagd... en boeren van wie dieren zijn gedood door wolven krijgen een schadevergoeding. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Landbouw aan de Tweede Kamer. Ze vindt dat Nederland zich moet voorbereiden op de terugkeer van de wolf. Het weer, de zon schijnt flink, maar in Zeeland valt nog enige tijd regen.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 Op deze 27 e maart als onderdeel van het ZFM Muziek Boulevard Live. Elke donderdag van 2 tot 6. En zoals ik in het eerste uur al zei, eh, we begonnen met een eh, compositie van Shannon Chapman. En ook de productie daarvan. En in het tweede uur doen we dat dunnetjes over. Alleen met een andere groep en een andere titel. We hebben zometeen eerst Mad en daarna de Kings. Veel plezier op dit uur. name voor het eh, album Lola vs. Power Man and the Money Go Round Part 1 uit 1970. Dit waren natuurlijk de Kings. we gaan even naar een eh, Australische band, want dat komt niet zo vaak voor. Er zijn er wel een paar natuurlijk, maar eh, deze is wat minder bekend. Uit 1982, Icehouse, Hey Little Girl. worth Eventjes, eh, even nadenken. Dit was uh, eh, 64 jaar geleden een nummer 1 hit voor Theresa Brewer. Music, music, music. 64 jaar geleden. Jawel. Um, in de jaren 60 waren er natuurlijk veel goede Nederlandse bands. En er waren er ook een paar waarvan we zeiden van ja, dat vinden wij eigenlijk niet zo goed. Gelukkig hebben we het later op de juiste waarde weten te schatten. Bijvoorbeeld de Cats. Times Were When. Klinkt als, maar niet helemaal, dus we gaan het even overnieuw doen. Ehm, ik had gezegd Times Were When. Komt er zo aan. Ogenblik. that city En de titel zegt het natuurlijk al. Times were when. Dat waren de Cats. En het nummer kwam uit 1968. Eh, eh, nummer 2 in de top 40. We zijn toe aan onze reguliere cliffhit. En we draaien weer de A- en de B-kant. Uit 1962. Eh, Een tweede plaats voor It'll Be Me. En daarna Since I Lost You. If you hear somebody knocking on your door. If you see somebody crawling across the floor. Baby, it'll be me. looking for you. Well, if you see somebody climbing up a telegraph pole, if you find a new lump in your sugar bowl, baby, it'll be me. I'll be looking for you. I'm gonna search in the mountain, down in the deep blue sea. I'm gonna search the countryside and look in every tree. If you find a new bait on your fishing hook, if you find a funny face in your comic book, baby, it'll be me. Yeah, I'll be looking for you. I keep on looking tonight. city where the lights are blue. gonna search in the forest uh, and the haystacks too. If you see something shooting out across the stars, if you see a rocket ship on its way to Mars, baby it'll be me. Yeah, I'll be looking for you. Yeah, I'll be looking for you looking for you. What is since I lost you. Me and my shadow moping around, wondering what to do. He says to leave her I can't believe her when she tells me I must go. how much can I stand? Will it never end? My heart is broken. Yes, that's true. But what is there to say or do? Since I lost you. En dat was dan ook een B-kantje. Nou, net zo goed als de A-kant, dat zei ik eerder al over die Animals. For Miss Coker and Bring It On Home To Me. En dit was Since I Lost You, geschreven door Welch en Marvin. En het was de B-kant van It'll Be Me. En dat kwam weer van het album uh, eh, 32 Minutes and 17 Seconds with Cliff Richard. Het wordt weer eens tijd voor ABBA. Mamma Mia. En dat eh, was natuurlijk ABBA. Eh, we gaan nu een eh, groep draaien die we in Matchbox ook nog niet zijn tegengekomen. En dat gaat ook niet zo heel vaak gebeuren. Maar deze die wilde ik toch wel even kwijt. U2. En het nummer komt uit het jaar 2000. En dat was de eerste nummer 1 voor U2 in Nederland. En toen waren ze toch al een paar jaar aan de weg aan timmeren. Beautiful Day. is a bloom. Dat was dus Beautiful Day van U2 uit het jaar 2000 en hun eerste nummer 1 hit in Nederland. En dan gaan we toe eh, naar een plaat van eh, weer eens een keer 64 jaar geleden. Elf weken lang nummer 1, een instrumentale plaat. Een thema uit een film, eh, de film The Third Man uit 1949. Third Man Theme, ook wel getiteld Harry Lime Theme... En het wordt gespeeld door het orkest van Anton Karas. we moeten er weer even een punt aan breien, want eh, er was van alles mis. Dit was in ieder geval niet Anton Karas. Die staat op een heel ander stukje van de cd. Dat gaan we nu even opzoeken voor je. Momentje geduld, AUB. En dan kunnen we er tegenaan. was voor Orson Welles in de film The Third Man. Dit was dus The Third Man of the Harry Lime Theme uit 1949. Grote hit voor eh, Anton Karas. Grote hit voor Arthur Conley, Sweet Soul Music. schreef het zelf samen met eh, zijn maatje Otis Redding. Ehm, ja, dat kan gebeuren natuurlijk. En het eh, pakte behoorlijk uit. Zie Eh, de groep Outfield met eh, Your Love uit 1985 van hun debuutalbum Play Deep. Het volgende nummer valt in de categorie Goede wijn behoeft geen krans. above us only sky. a one, two, three, four. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you the mystic smile? Is it only cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way? to hide a broken heart. Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? just a cold and lonely, lovely work of art. smile to tempt the lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. Are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa We draaiden eerst eh, John Lennon en Imagine... en John telde ook even af voor Nat King Cole met Mona Lisa. De naam Otis Redding is al gevallen een paar minuten geleden... toen hij eh, eh, de componist was... samen met Arthur Conley van Sweet Soul Music... En de volgende schreef hij ook, maar dan is eentje voor Aretha Franklin. R-E-S-P-E-C-T. Zoals ik al zei, geschreven door Otis en gezongen door Aretha, R-E-S-P-E-C-T. En eh, als je de saxofoon nog herkende, inderdaad King Curtis. Het laatste instrumentale stukje van dit programma. Mr. Eckerbilk, Stranger on the Shore. zeg ik wel vaker. Het maakt ze werkelijk niet uit wie er aan het spelen of zingen is. Als het klaar is, is het klaar. Les Paul en Mary Ford zeggen bye bye blues. Dat betekent dus einde van dit programma. Maar de komende twee uur gaan we nog door met ZFM Muziek Boulevard Live. Maar dat met Hans natuurlijk, met eh, al zijn platen en onderdelen. En volgende week zijn we er weer.